Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bedenk iets voor jongeren om te doen de komende weken. Die oproep doen gemeenten aan elkaar. Als je niks organiseert, dan moet je niet gek opkijken als jongeren uit verveling de straat op gaan, zegt de burgemeester van Breda. Want ze hebben veel last van de coronacrisis. Ze voelen zich vaak eenzaam, ze vervelen zich, ze kunnen hun school niet op een goede manier afmaken, niet op de manier die eigenlijk hoort. En daarom organiseert zijn gemeente allerlei activiteiten. We zijn de stad van de DJ's, de stad van de dance normaal, heeft het hele grote evenementen. Laten we ervoor zorgen dat we de jonge generatie de ruimte geven om te leren hoe je een DJ kan worden. Niet alle gemeenten zitten op zulke activiteiten te wachten. De burgemeester van Eindhoven zegt dat je de zorg en de horeca niet serieus neemt... als je nu heel veel voor jongeren op touw zet. Veel eerstejaarsstudenten maken geen gebruik van een aanvullende beurs. Daar hebben ze wel recht op als hun ouders het niet zo breed hebben. Maar een kwart van hen gebruikt de beurs niet. Waarschijnlijk omdat ze niet weten dat die bestaat, zegt het Centraal Planbureau. In plaats daarvan lenen ze wel bij. In een garagebox in Tilburg lag honderden kilo's illegaal vuurwerk opgeslagen. Agenten vonden meer dan 250 cobra's en zo'n 80 mortiergranaten. Het vuurwerk blijkt van een jongen van 23 te zijn uit de buurt. Zijn vader zegt tegen Omroep Brabant dat hij wel wist dat er iets lag, maar niet dat het zoveel was. Het is ieder jaar het moment waarop Amerikaanse filmsterren hun glitterjurken, chique pakken of andere hysterische outfits uit de kast kunnen trekken. De uitreiking van de Oscars is staat komend jaar gepland voor april. Wat de organisatie betreft wordt dat gewoon een normale uitreiking. Geen online gedoe, zoals een paar maanden geleden bij de Emmys. Dat was eigenlijk één grote Zoom-meeting. Alle genomineerde acteurs zaten thuis op de bank. Webcam aan, drankje erbij. Op afstand hoorden ze dus wie welke prijs pakte. Well, hello and welcome to the pandemies. Wow, it's great to finally see people again. Dat zien de organisatoren van de Oscars dus helemaal niet zitten. Hoe ze de boel coronaproef willen uitreiken en vieren, dat weten ze nog niet. Het weer is een bewolkte, grijze decemberdag. Zonder echt veel zon. Het is ook fris, 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde laat in de middag een ongeluk met minimaal zeven voertuigen op de N99, de weg Den Helder-Den Oever.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 Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn. Groot-Brittannië is het eerste land ter wereld dat het vaccin gaat gebruiken. De man die gisteren vijf mensen doodreed in Trier in Duitsland... wordt vanochtend voorgeleid. Het motief van de 51-jarige Duitse verdachte is nog onduidelijk... maar er zou geen sprake zijn van terrorisme. En er komen meer Poolse vrouwen naar Nederland voor een abortus. Het Abortion Network Amsterdam meldt een verdrievoudiging van hulpverzoeken. In Polen wordt het abortusrecht fors ingeperkt... door een uitspraak van het Constitutionele Hof daar.